bij de bestorming van een konvooi met hulpgoederen voor de Gazastrook. Dat zegt een commissie van de VN-Mensenrechtenraad. Die noemt het geweld dat werd gebruikt bij het enteren van een schip buitenproportioneel. Bij de bestorming kwamen in mei negen Turken om het leven. Israël verwerpt de conclusies en noemt de commissie bevooroordeeld. De Amerikaanse president Obama wil de armoede in de wereld op een andere manier gaan bestrijden. De VS wil niet langer zomaar geld geven, maar wil investeringen en handel stimuleren om arme landen te helpen. Volgens Obama moet de focus liggen op ontwikkeling en niet op afhankelijkheid. Dat zei hij op de VN-top over de millenniumdoelstellingen. Daarin zijn afspraken vastgelegd om onder meer armoede voor 2015 terug te dringen. In Frankrijk ligt het openbaar vervoer vandaag grotendeels plat door een 24-uur staking. De werknemers zijn tegen de regeringsplannen om de minimumpensioenleeftijd te verhogen. Van de treinen rijdt nog maar een kwart tot de helft. Het internationale treinverkeer wordt niet gehinderd. Ook de luchtvaart wordt getroffen. Zo'n 40 tot 50 procent van de vluchten naar Parijs wordt mogelijk geannuleerd. Een aantal landen stelt het vertrek van hun atleten naar de Commonwealth Games in India uit. Er is veel kritiek op de organisatie. Zo is het atletendorp nog lang niet af en zou het te smerig zijn. Ook zijn landen bezorgd over de veiligheidsmaatregelen. Schotland, Canada en Nieuw-Zeeland hebben besloten dat hun teams voorlopig nog niet naar New Delhi afreizen. Feyenoord heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van de KNVB-beker. De Rotterdammers verloren van Roda JC na het nemen van strafschoppen. De clubs die wel doorgaan zijn onder meer Ajax, PSV, FC Utrecht, AZ, FC Twente, Heracles en FC Groningen. Dan nog het weer. Vanochtend vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en volgen buien. Het wordt 19 tot 24 graden.